Ze weten eigenlijk nog helemaal niet zo goed wat daar nou vanmorgen rond half vijf gebeurd is. Dat het grote explosies zijn geweest, dat mogen wel duidelijk zijn. Ehm, en eh, dat er eh, gevaar is, is ook zeker. Maar ja, hoe langer het duurt, eh, die onzekerheid over wat er precies in zit... hoe groter de zorgen natuurlijk ook zijn bij de lokale bevolking. Dus laten we hopen dat snel duidelijk is welke stof er precies in brand staat. en de bevolking daar ook beter over ingelicht kan worden. Inwoners moeten voor de zekerheid hun ramen en deuren dicht houden... omdat ze misschien giftige stoffen kunnen inademen. Volle bak in Vaticaanstad, want daar heeft de paus net op het Sint-Pietersplein de Urbi et Orbi uitgesproken. Oftewel de zegen voor de stad en de wereld. Et benedictio Dei omnipotentis, patris, et Filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen ging de afgelopen week niet zo lekker met paus Franciscus. Hij lag in het ziekenhuis met bronchitis, maar gelukkig was hij op tijd hersteld. De paus is nog wel zwak. Hij moest met een rolstoel naar het altaar worden gebracht. En met Paaspop werd het festivalseizoen al een beetje onofficieel afgetrapt deze week. En dit weekend zijn ook Awakenings in Digital in Amsterdam. Met het zonnetje, een drankje en een hoop gezelligheid kon het in elk geval gisteren voor de festivalbezoekers bijna niet beter, zag AT5. Oh, dit is wel echt een aftrap. Heel Amsterdam is hier eigenlijk. Als, als, je hier niet bent, dan mis je wel echt heel veel. Ehm, dus uh, eh, dit is een goede aftrap, ja. Heerlijk, weer om weer lekker, lekker buiten te Mooi weer, heerlijke muziek, biertje erbij. Kan niet beter. Nee, nog eigen zoeken boeken? Um, <laughs> andere paasijsjes. Andere soort paasijs gaan we zeker zoeken, ja. Het festival verwacht zo'n 45.000 bezoekers over twee dagen. Krijg je nog het weer. Vanmiddag soms een wolkje, soms een zonnetje en een graad of 15.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 Overal waar je gaat. Hoor je rollers over ons, ja. Ons, ja. Geef ze iets om in te praten. Om te praten over ons, ja. Ons, ja. Dus nu vast ik op het team. zij die al geloofde in de dream. Ik weet nog hoe we starten op de bodem. Ja, we waren zeker alles zien, een visie ongezien. Nee, van mij bestond er geen misschien Die slaat ze praten over ons, nee, ja You the begin to understand everything about while I sing my comeback song.